Onder meer in Leeuwarden, Groningen en Apeldoorn werd opgeroepen om sommige plekken te vermijden. Ook werden er parken afgesloten en ontruimd in Maastricht, Breda en Amsterdam. Walen dus voor deze man. Gewoon lekker even zitten, een biertje drinken en even chillen. Maar, eh, Gaan we een rondje lopen, andere ingang vinden. Mag dat wel? Nee, maar ja, je moet toch wat. Aan de andere kant staan een duizendtal, 2000 jonge mensen te feesten en te hossen. En, en met corona kan het eigenlijk niet. Dus dit zat eraan te komen. Op sommige plekken moest de ME eraan te pas komen om mensen weg te krijgen. Burgemeesters verwachten wel dat het vanavond snel rustiger zal worden. Ook omdat over een uurtje voor het laatst de avondklok ingaat. Twee Spaanse journalisten en een Ierse natuurbeschermer zijn in Burkina Faso in Afrika vermoord. Het waren twee oorlogsverslaggevers en de man uit Ierland was een activist. Ze maakten samen een docu over stropers. In een nationaal park liepen ze in een hinderlaag van gewapende jihadisten. Brazilië kampt met mogelijk een nieuwe variant van het coronavirus. In een lab is hij bij twee mensen gevonden. En als die bij nog drie andere mensen wordt gevonden, is het een erkende mutatie. In het laboratorium worden elke dag nieuwe monsters gebracht van positief geteste mensen. En 1000 euro per dag moet reptielenzoo Iguana in Vlissingen betalen als ze hun pand niet overschilderen. Hun zoo huist in een paar monumentale panden naast elkaar in het centrum van de stad... en is geverfd in Caribische kleurkeuzes. Vrolijk groen, roze, geel en oranje. Maar dat moet nu allemaal weg, zegt de voorzitter. Het is omdat eh, de kleuren niet volgens de monumentencommissie geschilderd zijn. Dus die moet eh, overnieuw. De monumentencommissie werd niet vrolijk van de kleuren. En dus staat de zoo in de stijgers. En dan moet het zeker wit worden? Nee, nee, nee. De, de, de basiskleuren blijven gelukkig. Maar ze moeten wel van boven tot onder in één kleur. Dan nog het weer. Het koelt straks flink af. Vannacht kans op vorst. Morgen een zonnige ochtend. In de middag wel wat meer bewolking. En dan een graad of 17. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging in de Bollestreek op de N208 Velserbroek richting Sassenheim.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 Eh, we begonnen het tweede uur met een eh, bijzondere bezetting opname... namelijk George Shearing met uitsluitend begeleid door bas en gitaar... En op bas hoorden we Niels Henning, Ørsted Pedersen en Louis Stewart gitaar. We kennen Siri natuurlijk voornamelijk met zijn quintetopname. En daarom dacht ik, dit is wel weer eens aardig om eh, hem in een andere bezetting te laten horen. Eh, de cd werd opgenomen eind 70er jaren in de MPS-studio's in Wielingen in Duitsland... waar ook bijvoorbeeld Monty Alexander een hele serie cd's heeft opgenomen. Het nummer was getiteld Some Other Spring. Helemaal in stijl met het thema van vandaag, lente. Eh, zoals ik in het eerste uur vermeldde, eh, het tweede thema is eh, de muziek van Louis van Dijk... die verleden jaar in eerste paasdag april overleed. ik heb een nummer klaarstaan wat gecomponeerd werd door Cor Bakker... en is getiteld Song for Louis... Het komt van de cd The Windmills of Your Mind. En eh, naast eh, Louis van Dijk en Cor Bakker op de piano... horen we wederom, eh, zoals ook in het eerste uur als begeleiders... Edwin Corsilius op bas, Frits Landersbergen op drums... en Jeroen de Rijk percussie. Gaat u luisteren naar Song for Louis. dat was van de cd Windmills of Your Mind... Song for Louis. Met Louis van Dijk en Cor Bakker aan de piano. Eh, in het eerste uur draaide ik het nummer Spring is Here... door eh, Miles Davis en het orkest van Gail Evans. We gaan nu naar een andere uitvoering luisteren... namelijk van Hank Jones op piano en Fender Rhodes... Ray Brown op bas en Jimmy Smith op drums. Het komt van de cd Rocking in Rhythm, opgenomen op Concord in 1977 in San Francisco. Gaat u luisteren naar Spring is Here. was dus Hank Jones met Ray Brown en Jimmy Smith. Spring is Here. Eh, Francesca Tandooi trio. Eh, we kennen ze onder andere uiteraard vanuit de krocht hier in Zandvoort. En nou ik het toch over de krocht heb... ik kreeg net een eh, appje van voorzitter Hans Rijmers van Jazz in Zandvoort... binnen hier tijdens de uitzending... die mij vertelde via de app... dat ze toch maar weer het bestuur van Jazz in Zandvoort... de diverse data vanaf september in de krocht heeft vastgelegd... onder het motto, als je niet optimistisch bent, dan gebeurt er niks. En laten we hopen inderdaad dat vanaf september eh, de concerten in de krocht weer plaats kunnen vinden. Dat hopen we natuurlijk als jazzliefhebbers uh, met z'n allen om naar dat gezellige eh, de krocht te gaan... om daar weer de keur van Nederlandse jazzartiesten te kunnen beluisteren. Ik zei Francesca Tandoor Trio. In het eerste uur opende ik. Eh, in de eerste uur eh, speelde ik dat nummer solo door Lex Jasper. Maar we gaan nu luisteren naar de interpretatie van het trio van Francesco. Francesca met Frans van der Geest op bas. En daar heb je hem weer. Hij komt veel voorbij als sideman deze morgen. Frits Landersbergen op drums. Het is een opname uit 2014 gaat u luisteren naar You Must Believe in Spring. feelings change. your mind. Just think if winter comes, can spring. its leaves will reappear. It knows its emptiness, it's just a time of year. The frozen mountain streams of April melting strings, how crystal must believe in love and trust it's on its way. Just as the sleeping rose awaits the kiss of May. van deze standard You Must Believe in Spring door Francesca Tandooi. Eh, dan heb ik nu weer wat klaarstaan van Louis van Dijk. En ja, als je Louis van Dijk herdenkt... dan mag je één LP van hem toch zeker niet overslaan. En dat is die hele <clears throat> beroemde LP uit 1974. Louis van Dijk plays Lennon en McCartney in één take opgenomen in de hervormde kerk in Loenen aan de Vecht in 1974. Ik heb daar laatst nog eens een keer in een docu van met John Vis wat uh, over gezien. <clears throat> en dat was inderdaad ongelooflijk. Louis ging daar zitten en speelde prima vista achter elkaar. Prachtige improvisaties op dat kerkorgel van Lennon en McCartney nummers. Wij gaan luisteren naar, ik mag wel zeggen, het meest favoriete van mij nummer op die eh, LP... Blackbird. van Dijk, Blackbird. Dan heb ik klaarstaan een eh, mooie opname van Peggy Lee. Peggy Lee wordt begeleid door George Shearing, zijn quintet deze keer. In het eerste uur hoorden we George met eh, Niels Henning Ørsted Pedersen in trio bezetting. Maar hier is het weer Peggy Lee vocal, George Shearing piano, Ray Alexander vibrafoon, Good Old Toot Tielemans gitaar... Carl Pruitt bas en Ray Mosha drums. Het is een opname tijdens, gemaakt tijdens de Disc Jockey Convention in Miami in 1959. En eh, doorgaand met het thema lente gaan we luisteren naar het nummer There Will, eh, sorry, There Will Be An Other Spring. Even kijken waar die staat. Ja, hier hebben we hem. Don't cry. There'll be bird is on the wing. Another time to love and laugh with me. Just waiting. don't George Shearing. En dan heb ik nu Oscar Peterson klaarstaan. Een nummer van de live CD Digital at Montreux. Waar eh, het eh, op deze cd alleen maar een bezetting voor twee is. Oscar Peterson op piano en Niels Henning Ørsted Petersen op bas. Geen gitaar, geen drums, helemaal niks. Eh, het is opgenomen in 1979 en we gaan luisteren naar Younger Than Springtime. Younger than Springtime. <clears throat> met eh, een weergaloze bassolo van Niels Henning Hurstedt Petersen. Ja, ik vind toch samen met Ray Brown behoorden zij toch tot de absolute top van eh, de jazzbassisten. En hoe ging die hier helemaal los in zijn solo bij Younger than Springtime. Eh, ik heb al twee interpretaties laten horen van You Must Believe in Spring... Eh, begonnen met uh, Lex Jasper in het eerste uur. En we hebben net Francesca Tandooi gehoord met hetzelfde nummer. We gaan nu luisteren naar een derde uitvoering en wel eh, van Rita Reis wederom gepakt in eh, die eh, set van eh, vier of vijf cd's die ik heb. Rita Reis Story Songs of a Lifetime. Het is een hele andere interpretatie van het nummer dan Francesca die we zo even draaiden. We gaan luisteren naar Rita Reis en uitsluitend Pim Jacobs op keyboards in een opname uit 1992. You Must Believe in Spring. When lonely feelings chill the meadows of your mind, just think if winter comes, can spring be far behind? secret of a rose is Mally that it knows you must believe in spring. Just as a tree is sure its leaves will reappear, it knows its emptiness is just time of year. on its way. Just as a sleeping dat ik niets te veel gezegd had... dat ik zei weer een hele bijzondere interpretatie van You Must Believe in Spring... met Rita, Pim Jacobs eh, op die Fender keyboards... en dan ook nog dat hele zachte strijkorkest eh, daarachter. Heel subtiel, prachtige opname. Eh, ja, net hoorden we Niels Henning Ørsted Pedersen. Die komt ook regelmatig, heb ik gemerkt, voorbij. Eh, toen ik dit programma samenstelde. Zojuist hoorden we hem alleen met Oscar Peterson. <clears throat> en dat gebeurde nog een keer met een bekende pianist, namelijk in 1986. Bij eh, het, de opname van In de Hoofdrol van Mies Bouwman. De oudere luisteraars herinneren zich die uitzendingen nog wel. En op een gegeven moment was Louis van Dijk aan de beurt... voor uh, hoofdpersoon in dat programma. En tot zijn verrassing en tot groot plezier van het publiek... en van de kijkers, denk ik... Eh, was een van de surprise-gasten Niels Henning Ørsted Pedersen. En met Louis aan piano en Niels, die zijn bas uiteraard had meegebracht... Uh, speelden ze heel spontaan een nummer weliswaar wat gek om te draaien in de lente... maar het is een unieke opname. Ik heb hem van YouTube afgeplukt. Hij is nooit uitgebracht op plaat. Eh, Niels Henning Orsted Pedersen, Louis van Dijk, Autumn Leaves. de opname van In de Hoofdrol... met Louis van Dijk en gast, verrassingsgast Niels Henning Ørsted Petersen. We gaan door met het thema lente. En we openden, ik openen vandaag met eh, It Might As Well Be Spring... van Stan Gett en Astro Gilberto. Eh, ik heb nu een versie klaarstaan van Monty Alexander. Monty Alexander die hier wordt begeleid door... Eh, twee mensen die ook heel lang met Oscar Peterson hebben gespeeld. Maar daarnaast ook uh, eh, anderen natuurlijk begeleiden. Ik heb het over Herb Ellis op gitaar en Ray Brown op bas. Het komt van de 3-cd-box eh, Triple Scoop... en daarvan draai ik een stukje, want het hele nummer is 6 minuut 50. Maar ik zal er toch een flink stuk van draaien. Monty Alexander, It Might As Well Be Spring. Vanwege de lengte van het nummer moet ik hem toch hier wegdraaien. Maar we hebben in ieder geval alle solisten aan het werk gehoord. Zowel Ray Brown, eh, Herb Ellis en Monty. Eh, we hebben tot het eind van eh, het programma, tot 12 uur, nog twee nummers, denk ik, die ik kan draaien. En ik wil dan ook gaan draaien nu van Louis voor de laatste keer deze uitzending. Eh, een nummer uit eh, de cd, de Anne Burton Collection. Eh, Louis heeft een aantal cd's ook met deze hele goede, getalenteerde Nederlandse jazzzangeres Anne Burton gemaakt. we gaan luisteren naast Anne, die zingt, en Louis op piano... naar Jacques Scholz op bas en John Engels op drumt, drums... John die nog steeds dik in de tachtig actief is achter het drumstel. Deze is een opname uit 1985. I Can't Give You Anything But Love. Gee, but it's tough to be broken. It's not a joke, It's a curse. My luck is changing, it's gotten From simply rotten to something worse Who knows one day I will win too I'll begin to reach my prime Although I see what our end is All I can spend is just my time That's why I can't give you anything but love, baby.